Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het meisje van bijna 1 uit Utrecht dat sinds dinsdag was vermist is terecht. De politie vermoedde dat ze door haar moeder was meegenomen... nadat de rechter had besloten dat ze uit huis geplaatst moest worden. De moeder leidt een zwervend bestaan en er waren grote zorgen over het kind. Afgelopen avond meldde de moeder zich met het meisje op het politiebureau. Twee Oekraïnse anticorruptieinstanties hebben ontdekt dat er fraude is gepleegd bij de aankoop van drones en ander militair materieel. Vier mensen zijn opgepakt. Een parlementslid en een eenheid van de Nationale Garde zouden overheidscontracten hebben afgesloten tegen veel te hoge prijzen. Een derde van het geld was voor hen. Volgens Oekraïense media is het parlementslid een partijgenoot van president Zelensky. Die probeerde laatst nog de onafhankelijkheid van de anticorruptieinstanties in te perken. Na felle protesten deed hij dat toch niet. In Duitsland is waarschijnlijk opnieuw een spoorkabel gesaboteerd. Vrijdag stond in de deelstaat Sachsen-Anhalt een data- en stroomkabel in brand langs een goederenspoor. Deutsche Bahn denkt dat die brand is aangestoken. Deze week werd tussen Düsseldorf en Duisburg al twee keer een, stroom, een spoorwegkabel in brand gestoken. Doordat het treinverkeer stilviel op het drukke traject werden tienduizenden reizigers getroffen. De natuurbranden die de afgelopen weken woeden in Zuid-Europa en Turkije zijn voor een groot deel onder controle.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 Something inside me just says you're guaranteed fine. Oh yeah. Oh, you just say the word and we're happening. You make me sing and dance and do anything. You are the greatest show on land, and on your face is written S E X. Your place or mine. We can have a real good time.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

good time. friend.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 als het kil, als het stil, als het hard en berekend is. Als het beeld dat je schetst, dat me kwetst, vertekend is. Wat is jouw woord? of niemand meer. Kijk me aan, spreek uit met de klank van de eerste keer. Wat is mijn naam? Wat is jouw hart? Als het toch niet meer klopt, als het niet meer is toegewijd. Als het hart en verward zich verschuilt voor de werkelijkheid. 笑话。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 titties geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.